Clemens Peters met het NOS Journaal. Iran zegt dat het tijdens de Amerikaanse reddingsmissie van vanochtend... meerdere vijandige vliegende objecten heeft vernietigd. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn een Amerikaans C-130 transportvliegtuig... en twee Black Hawk helikopters neergehaald. President Trump maakte vanochtend bekend dat de Amerikaanse militair... wiens F-15 gevechtsvliegtuig enkele dagen geleden boven Iran werd neergeschoten, was gered. De operatie omvatte risicovolle zoekacties door vliegtuigen die op lage hoogte vlogen, wat hen blootstelde aan beschietingen. Het Amerikaanse leger heeft niet bevestigd dat er Amerikaanse toestellen zouden zijn neergehaald de Artemis-missie naar de maan is net voorbij de helft. Afgelopen nacht passeerde de ruimtecapsule dat punt tussen de aarde en de maan... na een tocht van zo'n 200.000 kilometer. En met ruim 3.000 kilometer per uur schieten de astronauten nu verder op hun doel af. De capsule met de drie astronauten moet morgen aankomen bij de maan. De bemanning zal er niet uitstappen, maar maakt een rondje. Doordat de missie aankomt als het zonlicht op de achterkant valt... zullen de astronauten meer kunnen zien dan hun voorgangers van de Apollo-missies. In Heer Hugo Waard is vannacht brand geweest in een woning aan de stationsweg. Het vrijstaande huis met een rieten dak is vrijwel volledig uitgebrand. De bewoner was vermoedelijk op vakantie. Ongeveer 5 à 10 huizen in de omgeving zijn ontruimd, meldt de veiligheidsregio. De bewoners van de ontruimde huizen konden terecht bij een buurtbewoner. De brand was rond 8 uur onder controle. Een villa van de voormalige Italiaanse dictator Mussolini is voor 1,2 miljoen euro verkocht. En de koper is de gemeente van het kustdorpje. Een lid van een neofascistische beweging had ook interesse.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 Net en Cannonball Adderley. Welkom terug bij ZFM Jazz op zondag vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. In dit tweede uur veel aandacht voor Nederlands talent. En op de draaitafel ligt in dat kader een cd van de pianist Ed Bouquet... die met zijn kwartet eh, Rutger Molenkamp, saxofoon... Robert Verwij, bas en Philippe ten slagwerk... de begeleiding op zich genomen hebben van zangeres Lisbeth Litjens. En we gaan luisteren naar een stuk en dat heet Whisper Not. Sing low, sing clear, sweet words. was lost, but you forgave. know we still Lisbeth Litjens bij het kwartet van Ed Bouquet. Nu ik het toch over een Nederlands talent heb... wil ik uh, dat linken aan het feit dat wij natuurlijk... bekend bij alle luisteraars inmiddels... en ver daarbuiten, ver buiten deze kring... Eh, wil ik het hebben over uh, jazz in Zandvoort... inmiddels weer teruggekeerd op de vertrouwde plek in de krocht... En die programmeert jaar in jaar uit een prachtige serie concerten. En volgende week, 12 april, hebben we een optreden van Michel Tuinman, trombonist. Maar helaas is dit alweer uitverkocht, want het loopt daar als een trein. Mensen die graag naar de krocht willen en daar een concert willen bijwonen... zou ik aanraden om naar de website te gaan van Jazz in Zandvoort. Want op 10 mei is het laatste concert van dit seizoen. En daar zijn nog kaarten, maar het gaat heel hard. Jazz in Zandvoort. En dan is er een, een, een optreden rondom en met zangeres Marjorie Barnes. Dus ik zou zeggen, eh, luisteraars, ga naar die website. Want anders moet je wachten tot september, want dan begint de nieuwe serie. Eh, over trombonisten gesproken. Dus volgende week is het Michel Tuinman op de trombone. Maar daar kunnen we, als we geen kaartje hebben, niet meer heen. Pleister op de wonden. Ik ga laten horen de trompetist Frank Rossellino met zijn kwartet. En die gaat spelen een heel mooi stuk. Chloe. Mike Rosalino, Septet Chloe. Eh, wij hebben in Amsterdam de, de lokaliteit Elzas aan de mm, middenweg. En elke dinsdagavond is dan live jazz. En daar worden prachtige dingen gedaan. Zoals ook door het trio Nick van der Bos piano... Frans Rondé op de bas op deze opname. En Lex Lammers slagwerk Things Ain't What They Used to Be. trio van Nick van der Bos... waarbij slagwerker... Eh, <laughs> op het grote Chinese bekken tekeer kon gaan... dat eh, op vele podia door heel veel jazzmuzikanten wordt gevreesd... omdat dat eh, geluid van dit Chinese bekken de hele boel aan god slaat. Zeggen velen, maar kenners zeggen, het hoort erbij... En het hoort allemaal in het spectrum van de jazz. Zo is het ook nog eens. Die, die Bridgewater ligt nu op de draaitafel. Ja. En zij is een eh, jazzzangeres. Zeer bekend, geroemd. Eh, oorspronkelijk begonnen in de musicalwereld. Uiteindelijk met grote jongens gespeeld. Sonny Rollins, Dizzy, Gillespie, Dexter Gordon, Max Roach... En toen is ze overgestapt naar de jazzmuziek. Van Amerika naar Parijs verhuisd. En Billy Holiday producties gedaan. Kortom, een enorm rijk palet aan muziek. We gaan haar horen met de Big Band. En het stuk dat ik laat horen is... Uh, eh, A Ticket Tasket. Maar dat gaat zomaar niet. Want de machine, dat gaan we ook nog een keer krijgen natuurlijk... dat die gaat weigeren. Dat willen we helemaal niet. Dames en heren, we hebben techniek. En dat gaat gewoon, eh, die gaat gewoon zijn gang. Maar nu gaat het wel. to my mommy. On the way, I dropped it. I dropped it. I dropped it. Yes, on the way, I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went pick, pick, picking all around when she spied it on the ground. She took she took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. A tisket, a tasket. I lost my yellow basket. And if that girl it don't return it, I don't know what I'll do. it No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no, no. Just a little yellow basket. A little yellow basket. Nou zegt de techniek uh, gaat even op hol. Als pleister op de wonden doe ik een ander stuk van Didi Bridgewater. En dat is met een trio. En dat heet Make the Knife. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has my teeth, dear and he keeps it out of sight with the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though. Where's my dear? So there's not a trace of red on the sidewalk Sunday morning lies a body. Oh, is life someone sneaking round the corner? Could that someone be Mac the Knife on a tugboat down by the river? A cement back is dropping down. The cement is just for weight, dear. I bet that cat called Mac is back in town. Louis Miller disappeared, dear. After drawing out all his cash. a Jimmy Diver, Polly Peachum, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie is back in town, ah, oh, you never you let let let a bug let know y'all bum bum bum. empty shoes, they're pearly white. Just a jackknife has my key, dear. And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy clothes Where's my key? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a is alive. Someone sneaking round at the corner. Could that someone be? Ja, ze hebben dus voor gekozen om fluisterend weggedraaid te worden. Ik heb op de draaitafel Kees van Lier als met het trio Kajan Witmer. I love you. nu. Ik heb nu op de draaitafel een, een Nederlandse groep... Anders Jazzband, een oude stijlband... die eh, strikt speelt volgens de regels van eh, de orkest uit de jaren 20, 30... zelf enorm mooie arrangementen maakt... en eh, al 40 jaar en langer rond rondtoert en steeds maar hetzelfde hoge niveau blijft houden. Ik ga laten horen het stuk... Eh, een stuk dat eh, niet zo vaak gespeeld wordt. I wonder what become of Joe. Anders Jazzband. En dan is het nu tijd voor het kwartet Frans Rondé... met zang van Ellen Machtel. I Thought About You. Seems that I read or somebody said That out of sight is out of mind that's so. But I try to go and leave you behind. What did I find? I took a trip on a train and then I thought about you past the shadow we lay, And then I thought about you. Two or three cars parked under the stars in a winding street. you? But when we pull down the shade, then I really. you I knew who she can be. It worries me. For every girl that passes by, I shout, Hey, maybe you were meant to be for me, my loving baby. Somebody loves me. Now I know who. It's you, it's you. it's you. De Four Freshmen met een eh, opgewekt stuk Close Harmony. Het stuk heette eh, It's You. Ja. Ehm, we gaan verder met een stuk waarvan ik nog niet weet wat het gaat zijn. Maar natuurlijk weet ik dat. Dat is eh, Stan Getz en meneer McFarland. En die gaan een prachtig eh, Zuid-Amerikaans stuk doen. Entre Amigos. Thank you. Ja, en het zit er alweer bijna op, luisteraars. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. En eh, ja, we, eh, op de draaitafel ligt een eh, cd van Sunny Day. Een zangeres die al heel lang heeft gezongen. En op enig moment haar afscheidstournee begon... En daarbij werd begeleid door eh, onder meer Ronald Douglas, de zanger... Ben Schreuder slagwerk, Dol Del Prado de bas... Rob Aangebeck piano, Ferdinand Povel op de sax en Frits Landsbergen. En eh, daar neem ik afscheid mee. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En volgende week zondag weer gewoon aan het toestel...